12 Door Almegens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis kwamen er in het tweede kwartaal veel minder asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Het aantal asielaanvragen daalde met 72 procent. In de eerste drie maanden deden nog ruim 4500 mensen een eerste asielverzoek. In het tweede kwartaal waren dat er 1265, blijkt uit gegevens van de IND die het CBS publiceert. Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. Bijna een derde van de aanvragers kwam uit Syrië. Ook het aantal nareizigers daalde. In het eerste kwartaal waren er 1060, in het tweede kwartaal 260. Bij een brand na een explosie in een flat in Vlissingen is één persoon omgekomen zijn vier mensen gewond geraakt. Een van de gewonden is naar een ziekenhuis gebracht. Omwonenden hoorden rond tien voor negen vanavond een harde knal, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Een aantal bewoners van het gebouw in Vlissingen kan voorlopig niet terug naar huis. Samir A. is vorige maand opgepakt vanwege het financieren van terrorisme. Dat bevestigt zijn advocaat. voormalige lid van de Hofstadgroep is een paar jaar op vrije voeten... na een veroordeling tot vier en negen jaar celstraf. Nu is hij opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt dat hij geld heeft ingezameld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Webwinkel Amazon heeft in het vorige kwartaal een forse omzetstijging geboekt. Vanwege het coronavirus bestelden veel mensen spullen via de webwinkel... waardoor de omzet opliep tot bijna 89 miljard dollar. Toename van 40 procent. Apple deed het ook goed met een omzet van bijna 26,5 miljard dollar. Dat is 4 miljard meer dan verwacht. En ook Facebook deed het beter dan voorzien. Daar steeg de omzet met bijna 2 miljard dollar tot 18,7 miljard dollar. Moederbedrijf van Google, Alphabet, zag de omzet voor het eerst licht dalen... naar ruim 38 miljard dollar. Het weer, vannacht helder.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you. when I look at you in your eyes inside you, oh inside you.